Mark Visser met het NOS Journaal. Een ambulancemedewerker die in 2012 een omstander bij de keel greep... krijgt geen straf. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. Tegen de man was een voorwaardelijke taakstraf van 20 uur geëist. De ambulancemedewerker verleende eerste hulp bij een ongeluk in Amsterdam-Noord. Een omstander vond dat de hulpverlening niet snel genoeg ging, waarna ruzie ontstond. Daarbij greep de ambulancemedewerker de omstander bij zijn keel. De rechter zegt dat vaststaat dat de omstander is mishandeld, maar dat de hulpverlener zichzelf terecht verdedigde. Daarom wordt hij niet gestraft. De leider van een Zuid-Afrikaans doodseskader, Eugène de Kok, blijft in de gevangenis. De minister van Justitie heeft zijn verzoek om amnestie afgewezen. Onder leiding van de Kok werden in de jaren 80 en 90 honderden anti-apartheidsactivisten gemarteld en vermoord. De Kok werd opgepakt in 1994 en twee jaar later veroordeeld tot twee keer levenslang plus 212 jaar cel. Andere leden van het doodseskader gingen vrij uit of kregen amnestie. De mogelijkheid dat de kok vrij zou komen leidde tot veel onrust in Zuid-Afrika. Voorstanders wezen erop dat de kok verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn daden en om vergeving heeft gevraagd. Mensen met een WW-uitkering kunnen voortaan makkelijker vrijwilligerswerk doen. Minister Ascher verruimt de regels zo dat WW'ers als vrijwilliger aan de slag mogen bij bijvoorbeeld een sportvereniging of festival als de taken die ze daar doen nu ook al door niet betaalde krachten worden uitgevoerd. Het is nu nog zo dat het UWV een WW'er kan korten op zijn uitkering als vergelijkbaar werk ergens in het land tegen betaling wordt gedaan. Voortaan zal het UWV niet meer naar het hele land kijken, maar alleen naar de organisatie in kwestie.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 We hebben weer een heel uur heerlijke muziek. En daar gaan we zo meteen met eh, eh, eens mee beginnen. Eh, de eerste plaat, dan moet ik altijd denken aan een voetbaltoernooi in Duitsland... van zo'n 40 jaar geleden. op de heenreis en op de terugreis draaiden we alleen die plaat. En de tweede is van Paul Enka. Veel plezier nog. Warm and Tender, Dear Paul Anka... met een eigen compositie uit 1962. We gaan naar 1963. Eh, Mijn eh, vader en twee van zijn collega's... die vierden hun 25-jarig jubileum. En het feestje was eigenlijk een klein beetje aan het doodbloeden... totdat er iemand binnenkwam met een LP... die heette Live at PJ's. Toen heeft het feest nog wel even een uur of drie geduurd. Live at PJ's. En dat was Trini Lopez uit 1963 met If I Had a Hammer. Eh, David Gates, die kennen we allemaal van eh, Brad. Hij schreef alle grote hits. En hij zong ze ook. Zoals deze, ehm, If. Maar ik moet eerlijk zeggen, de beste uitvoering... die vind ik toch nog wel van Telly Savalas. En die komt vast wel een keer langs. If a picture paints a thousand words, then why? Mooie uitvoering van eh, het nummer If. Maar ik blijf erbij. De beste is van Telly Savalas. We gaan weer naar een eh, soundtrack. En deze komt uit de film Robin Hood, Prince of Thieves. En het nummer wordt gezongen door Brian Adams. Everything I do, I do it for you. geweldig nummer van eh, Brian Adams uit eh, de film eh, Robin Hood, Prince of Thieves. Everything I do, I do it for you. We gaan naar het jaar 1981, naar de LP Time van Electric Light Orchestra. En daarvan draaien we het nummer Hold On Tight. Jawel, de, eh, van de LP Time uit 1981 was dit ILO en Hold On Tight. De volgende draaien we speciaal voor Ruud Jansen. Waiting for a Train. Speciaal voor Ruud Jansen, Waiting for a Train. Een train die niet kwam. Het waren Flash and the Pan van de LP Headlines. En dat was uit 1983. We zijn toe aan de reguliere Cliff Hit. En die eh, komt uit 1966, uitgebracht in oktober. Niet zo'n grote hit. En hij komt, ja ja, we zijn er gek op vandaag. Hij komt uit de soundtrack van een film, een Cliff film, Finders Keepers. En het nummer heet Time Drags By. in the sun like an old tomcat that don't know just where he's at. And I must admit to you, right now I feel that way too. Ain't got no way to go. wants to know, and time drags by real slow. Sitting on a log, watch the world go by. Fat toe frog thinking, my oh my. Funny thing, the human race. Rush here, rush there, get no place. Ain't got nowhere. long way, looks like the wrong way. Now we're broke. Even a day is too long a stay here. That's no joke. a day it's been and it's getting worse. There must be a way to reverse situations such as these? If there is, then tell us, please. Ain't got no way, way a song I know. This is how it goes. There is nothing in it complicated. Take the melody, simple as can be. There is nothing in it that can What else can I say? There is really nothing to it. All you have to do is do it. All you have to sing is la la la. la, la, la. Sing la la la. la, la, la. Sing Voor mij was het eigenlijk een soort eh, dubbele A-kant. Time Drags By en de La La La Song. Allemaal geschreven door de Shadows. Die schreven trouwens de hele soundtrack van Finders Keepers. En eh, het was niet zo'n heel grote hit, maar wel een leuk melodietje. We gaan naar de Bonzo Dog Doodah Band. Met Viv Stanchel, Neil Innes en Legs Larry Smith. En hun grootste hit, I'm the Urban Spaceman. zo Dog Duda Band en I'm the Urban Spaceman. En als ik eraan denk, zal ik volgende week van ze Jollity Farm draaien. Ook zo'n heerlijk nummer. Eh, we gaan luisteren naar Glenn Frey zonder de Eagles. En eh, hij had een hit in 1984 met alweer een nummer uit een soundtrack. Ja, het houdt niet op vandaag. Uit Beverly Hills Cop, The Heat Is On. Glenn was ook verantwoordelijk eh, samen met Don Henley... voor het oprichten van The Eagles. Ook geen misselijk bandje trouwens. The Heat is On, Glenn Frey uit 1984. We gaan even luisteren naar de T-set, naar hun tweede hit... na Early in the Morning, compositie van Robbie van Leeuwen... Believe What I Say. Tweede hit van de TZ geschreven door Robbie van Leeuwen, Believe What I Say. In 1966 brachten de Beatles een album uit met de titel Revolver. En het laatste nummer van kant 2, dat was toen een LP nog natuurlijk... dat moet ik eerlijk zeggen, er staan een heleboel goede nummers op... maar dit vind ik buitengewoon. Tomorrow Never Knows van het album Revolver. En ik moet eerlijk zeggen, een geweldig nummer. En helemaal vanwege dat staccato drummen van Ringo Starr. En de tekst van John natuurlijk. Tomorrow Never Knows. Eh, vorige week zijn we ontsnapt aan twee keer dezelfde plaat binnen een kwartier. Want op mijn playlist stond So Long Marianne van Leonard Cohen. Maar ik kwam er niet aan toe. En een kwartier later werd hij hier door Hans gedraaid. En nu ga ik hem draaien. Leonard Cohen. Come over to the window, my little darling. I'd like but you make me forget so very much. I forget to pray for the angels, and then the angels forget to pray for us.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 Hij schreef het nummer omdat eh, het ging over een vrouw waarvan hij zei... de mooiste vrouw die ik ooit heb gezien. En hij moest nog even naar de mm, mm, brillendokter, zeg maar. Ehm, we gaan alweer naar de laatste van deze uitzending. Don Everly schreef het. Hij zingt het samen met zijn eh, broer. En eh, er wordt ook nog gitaar gespeeld door een Chad Atkins. Till I Kissed You. lips until I kissed you. How did I exist until I kissed you? Never had you on my mind. Now you're there all the time. Never knew what I missed till I kissed you. Uh huh, I kissed you. Oh yeah. changed since I kissed you. Uh-huh. My life's not the same now that I kissed you. Oh yeah. Mm, you got a about you. Now I can't live without you. Never knew what I missed till I kissed you. Uh-huh. I kissed you. kissed you kissed je Oh yeah, I kissed je. Uh huh, I kissed Oh Bye, bye, Bye, de overbiddelijke Les Paul en Mary Ford met de Bye Bye Blues.